12 uur. Dit is Maud met het nws Journaal. De werkgevers willen alsnog instemmen met het plan om werklozen weer drie jaar WW te geven. Daarover werden in 2013 afspraken gemaakt. Maar de werkgevers weigerden hun handtekening te zetten. Tot woede van de vakbonden. De werkgevers zeggen nu alsnog akkoord te gaan op voorwaarde dat de langere WW niet leidt tot extra bureaucratische romslomp. Schiphol zet alles op alles om te voorkomen dat het in de zomer net zo'n chaos wordt als in de meivakantie. Dat heeft staatssecretaris Dijksma met de luchthaven afgesproken. In de vertrekhallen worden meer medewerkers ingezet om de handbagage te controleren. En Schiphol gaat beter zijn best doen om passagiers die hun vlucht dreigen te missen voorrang te geven. Duitsland heeft een aantal Turkse militairen, diplomaten en rechters politiek asiel verleend, melden Duitse media. Turkije wil hen vervolgen omdat ze lid zijn van de Gulen-beweging... die volgens president Erdogan achter de mislukte staatsgreep van vorig jaar zat. Door het besluit van Duitsland kan de spanning met Turkije nog hoger oplopen. GroenLinks vindt dat de overheid niet meer moet adverteren op de website Geen Stijl. De partij wil van staatssecretaris Wiebes weten of het klopt dat de Belastingdienst nog steeds bij Geen Stijl adverteert, terwijl Defensie daarmee is gestopt. Geen Stijl ligt onder vuur vanwege een oproep om seksistische commentaren te geven op een foto van een Volkskrant-journaliste. Alfred Burney heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn boek De Tolk van Java. Dat is bekendgemaakt in Nieuwsuur. Volgens de jury is het een boek met een sublieme stijl die de lezer bij de medeplichtig maakt aan de vreedheden die worden beschreven. De 65-jarige Burney krijgt een bedrag van 50.000 euro. Het weer, het wordt een heldere en koude nacht met op veel plaatsen vorst aan de grond. Morgen zonnig, maar smiddags in het noorden meer bewolking. Het wordt tussen 10 en 14 graden.